Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is iemand opgepakt voor de explosie bij een Poolse supermarkt in Beverwijk. De politie heeft dinsdag een man van 19 opgepakt. Een dag voor de brand in Beverwijk was er ook een explosie bij een Poolse supermarkt van dezelfde eigenaar in Aalsmeer. Ja, kloten. En eh, het begon gisteren al. En eh, ja, nu dit. Dus, is, dus, dan is het dubbel. Ja, dan is het nog erger eigenlijk dan wat er is eh, gebeurd gisteren. Later waren er ook nog explosieven bij Poolse supermarkten in Heeswijk, Dinter en Tilburg. Volgens de politie is er een verband tussen de verschillende zaken. De jongen die nu is opgepakt wordt alleen verdacht van de explosie bij de zaak in Beverwijk. Er zijn in een dagtijd meer dan 4400 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Bijna 300 minder dan gisteren. Er liggen ook weer minder coronapatiënten in de ziekenhuizen. Wel liggen er nu meer patiënten met ernstige coronaklachten op de IC's. Het coronavaccin van Janssen werkt gemiddeld voor 66 procent. Dat blijkt uit de tienduizenden tests die tot nu toe met het middel zijn gedaan. Tegen ernstige symptomen van het coronavirus werkt het vaccin volgens de fabrikant voor 85 procent. Nederland heeft dik 11 miljoen prikken van het Janssen-vaccin besteld. In het Universiteitsmuseum in Groningen kun je binnenkort de nieuwe coronacollectie bewonderen. De spuit en wat andere spullen die gebruikt zijn om de eerste Groningse vaccinatie te zetten... worden in de vitrines gezet. Verpleegkundige Harm kreeg die eerste prik. Er moet toch één iemand de eerste zijn en eh, nou, ja, prima. Ik wil hem wel, dus eh, kom maar door. Ja, de prik zelf, dat viel natuurlijk reuze mee. hebben vaak vaccinatie gehad en dat was nu niet eh, heel anders dan anders. De spuit heeft volgens het museumbestuur een grote betekenis voor de medische wetenschap... en verdient daarom een plekje om te bewonderen. Krijg je het weer nog.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 De schade voor de kinderen zou te groot worden als ze nog langer thuis moeten zitten... is volgens Haagse bronnen de mening van de ministerraad. In Rotterdam is dinsdag een man van 19 aangehouden... voor de eerste explosie in een Poolse supermarkt in Beverwijk begin december. De supermarkt was twee keer doelwit van zo'n aanslag. In Apeldoorn geldt een noodverordening van zaterdagavond 9 uur tot maandagochtend half 5. Aanleiding is een gepland protest tegen het coronabeleid. Het weer bewolkt met af en toe een bui. In het noordoosten kan dat wat natte sneeuw zijn.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 On my show, just you and your crowd doing tricks you never seen. So let that I can make you believe in love and sex and magic me drive my body around you. I bet you know what I mean. You know, Cause you know that I can make you believe in love and sex and magic. Oh. yeah. the floor. Get it, The floor. You know what I mean. Get it, girl. I bet that I can make you believe in love and sex magic.